Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op Duitsland schade aan gebouwen ontstaan bij het tot ontploffing brengen van een oude bom. In de stad Viersen, net over de grens bij Venlo, raakten twee gebouwen zwaar beschadigd, sneuvelden ruiten en dakpannen en ontstonden scheuren in muren. In Viersen waren ongeveer 8000 mensen geëvacueerd. De bom van 250 kilo werd in de middag ontdekt bij werkzaamheden. Omdat niet kon worden uitgesloten dat die zou exploderen als die zou worden verplaatst moest hij zo snel mogelijk gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht. Drie weken geleden richtte een oude bom in München voor 100.000 euro schade aan toen deskundigen die lieten ontploffen. Ook in Hamburg werd gisteren een bom van 250 kilo uit de oorlog gevonden. Die is in de late avond onschadelijk gemaakt. Bij een brand in een motorzaak in Slagharen zijn tientallen motoren verwoest. De, de brand brak gisteravond kort na sluitingstijd uit. Na twee uur had de brand weer het vuur onder controle. De twee loodsen waarin de motorzaak was gevestigd zijn volledig uitgebrand. Volgens de brandweer zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Niemand raakte gewond. De hoofdredacteur van de Ierse krant Daily Star, die de naaktfoto's van Kate Middleton plaatste, is op non-actief gesteld. De sensatiekrant is een onderzoek begonnen naar de afwegingen die hoofdredacteur Michael O'Kane maakte bij de plaatsing van de foto's. De Daily Star had de foto's van de topless zonnende Kate overgenomen uit een Frans magazine... Een rechtbank in de Parijse voorstad Nanterre doet vanmiddag uitspraak in de zaak over de publicatie van de foto's. De Britse prins William en zijn vrouw Kate dienden gisteren officieel een klacht in tegen de publicatie. Ze vinden dat hun privacy is geschonden. Het weer bewolkt met kansen wat regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Overdag verspreid over het land buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Dan wordt het een graad of 18.